Trudy Vendrich met het NOS Journaal. In Alphen aan de Rijn is een brug over de Oude Rijn gesloten omdat hij op instorten staat. Bij controle van de Koningin Julianabrug werd ontdekt dat de draaipunten van de hoofdconstructie zijn doorgeroest. Op sommige plaatsen zaten al scheuren. Door de slechte staat van de brug moeten schepen voorlopig omvaren via het Amsterdam-Rijnkanaal. Volgens de gemeente Alphen is de Koningin Julianabrug een belangrijke verbinding voor de stad. Ernst Veen heeft bij zijn afscheid als directeur van de Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Veen is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester van der Laan reikte de onderscheiding uit. Veen gaat met pensioen. Heeft in 30 jaar tijd veel tentoonstellingen in de Nieuwe Kerk georganiseerd. Verder was Veen directeur van de Hermitage Amsterdam, museum aan de Amstel dat er door zijn inspanning is gekomen. De extra beveiligde inrichting in Vught was eerder deze week de hoofdsleutel kwijt. Toen de vermissing werd ontdekt zijn direct alle sloten vervangen. Ook is het toezicht verscherpt. De directie van de gevangenis heeft geen idee wat er met de sleutel is gebeurd. In de EBI in Vught zitten voornamelijk gevaarlijke en zware criminelen. Diederik Stapel heeft vrijwillig zijn dokterstitel ingeleverd bij de Universiteit van Amsterdam. Stapel kwam in opspraak toen bleek dat hij als hoogleraar sociale psychologie onderzoeksgegevens zelf had verzonnen. Volgens de UvA is er geen druk op hem uitgeoefend om het getuigschrift van zijn promotie in te leveren. Stapel werkte en promoveerde in de jaren 90 aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij in Groningen en Tilburg. De commissie Leefveld, die onderzoek deed naar het werk van Stapel, adviseerde de UvA te onderzoeken of zijn doktersgraad kon worden ingetrokken.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 Welkom allemaal bij de eerste voorronde van weer een prachtig seizoen Rob Akda Award feest, kan ik wel zeggen. Eh, zes bands gaan vanavond strijden voor die felbegeerde plek in de finale. Eh, een heel divers programma, uiteraard. U verwacht het natuurlijk al. Ehm, de eerste band die hier eh, achter mij staat, misschien dat u een, een, hoofd herkent. Hij is heel lang weg geweest, maar is nu weer eh, terug op het podium met een prachtige band. Ooit in 99 een nummer 1 hit. Eh, welke hit dat was, dat verklap ik misschien aan het eind van de optreden, maar daar kan je eerst zelf over nadenken. Nu is hij dus terug, hij heeft een prachtige eh, plaat gemaakt, een solo plaat, Between Space and Time. En naar eigen zeggen is het een plaat zonder poeha, no nonsense en tijdloos. Sinds juni speelt uh, deze jongeman met zijn liveband ook hier in het patronaat tijdens de eerste voorronde van de Rob Akda. De eerste band van vanavond. Geef hem een warm applaus. Maarten en Bent. Dankjewel. Practiced this a thousand times before I take a breath as I close the door. With a smile I face the morning sun. A new day has just begun, and everything's gonna change. And as I walk down the street Feels like the world is at my feet can hear the music everywhere. There's a different perfume in the air, and nothing's quite the same. The road may be long, but we're but everything's bright and dim. Practices a thousand times before. When once I questioned, now I'm sure. Now the sun surrenders to the moon. This day has ended much too soon, and nothing's quite the same. eerste van eh, vanavond eh, hier eh, bij de eerste voorronde van de Rob Akda wordt is Maarten. Die zit toevallig ook naast me. ja, ze, de, de, presentator van op het podium die zei, 12 jaar geleden was je ook al actief. Dat klopt ja. met City to City was dat. En, ja, nummer, hij, hij zei het heel netjes, nummer 1 hit, dat klopt ook. En ja, dat We zijn, en dat was in 99, we zijn in 2002 uit elkaar gegaan. En eh, toen heb ik eigenlijk een hele periode gewoon helemaal geen zin gehad in eh, eh, muziek maken meer. Nou, en andere dingen doen. En ja, op een gegeven moment, je bent toch muziekliefhebber, muzikant, je wil graag liedjes schrijven. Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En eh, een jaar of drie geleden heel voorzichtig een beetje bezig schrijven. En eh, nou, het album wat nu uit is, is daar het resultaat van. Ja, ehm, even dan toch even die vingerwijzing naar terug. Hè. The Road Ahead, want daar praat je over. Ja. Eh, was ook een reclamespot daar, daarin zat. Maar dat is toch duidelijk, hele andere richting. Ik, ik vind, zou bijna zeggen, het is een stijlbreuk. Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar dat komt ook denk ik omdat heel veel mensen ons City to City alleen van dat liedje kenden. Maar ehm, <clears throat> wat wij deden was wel wat breder dan dat. En eh, eigenlijk wat ik nu doe is een beetje, eh, eh, zeg maar, je, je merkt, iemand zei laatst, zei iemand van je merkt echt dat City to City is doorgegroeid in zeven jaar tijd. Alleen, dat hebben wij niet gezien. <laughs> dat, was, dat was bij Maarten de Kamer. En, en dit is het resultaat, dit zou City to City zijn waarschijnlijk als we nog bij elkaar waren geweest nou ja, goed, eh, over het eh, hoe en het waarom, dat, dat, eh, dat doet er niet meer toe. Dat is geschiedenis, maar dit is totaal iets anders. ben je aan deze mensen gekomen? Deze jongens, dat is heel leuk. Ik, wij deden een radioprogramma en daar viel een, een drummer in. En dat, waren, dat was, mijn vorige band waren echt sessiemuzikanten. En die invaldrummer die, eh, die geeft les op de rockacademie. En, eh, ik wilde echt een eigen bandje. Ik wilde gewoon eh, lekker de oefenruimte in echt werken aan ons repertoire. In plaats van één keer met de, en dan weer met die en dan weer met die. En ik heb gevraagd aan die drummer, goh, weet jij jonge, jonge jongens, talentvol die dat leuk vinden om te doen, die daar echt voor willen gaan. En nou, binnen een week kwam hij met deze jongens. En, hij zei ook van, je hoeft helemaal geen auditie te doen, je kan van mij aannemen dat het helemaal in orde is. En toen zijn we gaan repeteren. Dat was meteen, klopte meteen. Klikte, eh, persoonlijk ook. En ja eh, het is ontzettend leuk. Eh, is het dan toch de taal die muziek heet? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Ondanks dat zij, want ze zijn echt veel jonger dan ik. Ja. <laughs> Publiek geheim. Ja. Maar ondanks dat, eh, dat ja, ik ben, eh, ik ben 35, eh, zij zijn allemaal begin 20. En ondanks dat spreek je dezelfde taal inderdaad. Ja. is dat, dat lijkt me aan de andere kant, ja ik weet dat er, dat er nog een band is waarbij die leeftijdsverschillen ook hoog zijn. is het zo dat ze dan aan jou ja, min of meer kunnen optrekken? Van, ja, jij hebt natuurlijk al het een en ander meegemaakt. Ja, nou, dat is ook leuk. Dus, eh, ze vragen er veel naar. Dan moet ik weer, eh, net ook, we gingen eten en dan moet ik weer anekdotes vertellen. En, eh, <laughs> ik vind het ook leuk om te doen. Maar ja, ze zeggen ook, en dat vind ik ook wel leuk, dat ze veel van me leren en eh, eh, kleine dingetjes ook. En, eh, ehm, maar ook, ik leer ook wel van hun hoor, Die een bepaal, of ik neem dingen van hun mee, energie en het is zo aanstekelijk. Ja. Is het ook zo dat jullie met z'n allen een beetje de, de, muzikale richting of ben jij degene die de piketpalen hebt uitgeslagen? Ja, dat, dat is eigenlijk wel een beetje zo. Alleen we zijn nu wel, althans ik, ben nu weer bezig met nieuw materiaal schrijven. En dat wil ik wel echt met deze jongens in de oefenruimte gewoon gaan uitwerken. En ehm, ja, dan, dan wil ik wel dat we dat echt samen doen. En ik heb ook gezegd, eh, de plaat is al, was al af in, eh, of uit in, in april. En daar hebben deze jongens niet op gespeeld. Ik heb ook gezegd, we gaan de liedjes spelen. Eh, er zijn, is natuurlijk een aantal, x aantal dingen die ik belangrijk vind, die ik terug wil horen, maar gooi daar ook zelf je eigen invloed in. En dat doen ze ook. En dat, dat, is, dat is heel leuk. Dan krijg je de liedjes live weer een hele andere richting. Ja, eh, en ik denk dat ze jou daarmee dan ook weer voeden voor eh, nieuwe muzikale ideeën, denk ik. Ja, absoluut ja. Ja, absoluut waar. Is dat ook het prettige bijkomstigheid dat deze jongens fris in hun hoofd omdat ze twintig zijn? Ja, ja dat, wat ik merk, eh, en niks ten nadelen van gelouterde muzikanten, die zijn allemaal fantastisch. Maar dat zij nog alles leuk vinden. En al is het in een kroeg voor tien man, dat is ook te gek. En is het geluid niet goed, dat maakt ook allemaal niet uit. En is zo'n avond als vandaag, waarin wel alles echt perfect geregeld is, ja, dat, dat vinden ze dan helemaal, dat is helemaal van wow, wat geluid, wat was het geluid goed op het podium. <laughs> en dat is wel leuk om te zien, om te zien ja. ja een beetje die uh, onbevangenheid eh, die, die jij eh, zeg maar 15 jaar ah, geleden nog had. Ja, precies, <laughs> ja. de jonge honderigheid, ja. Even over Maarten zelf, tenminste de band dan. wat gaan jullie nog de komende tijd doen? Eh, ik begreep net, dat, toen keek ik in mijn agenda, dat klopt dat we maandag zitten we bij koffietijd, zag ik. Zondagochtend, maandagochtend. Dan is dit al uitgezonden? Oh, dan is dit al uitgezonden. Nou, dat is jammer dat u het gemist heeft. <laughs> Eh, maar ehm, ja, we gaan eh, veel optreden. We, gaan nu even, hebben nu even een korte pauze wat optredens betreft. Want we gaan veel werken aan nieuw materiaal. Maar dan willen we zo in december en in januari, februari, maart wel weer flink gaan spelen, ja. En waar is Maarten te vinden? Eh, online bedoel je? Ja. Maartenmusic.nl. En op Twitter, Facebook, alle, eh, alle, alle YouTube en eh, alle social media kanalen die je maar kan bedenken, daar vind je mij wel. Dankjewel. Graag gedaan. Dan is dit van onze set alweer het laatste liedje. Jemig, wat gaat de tijd hard Dit heet Australia en dat schreef ik ooit toen ik daar was. Vandaar de naam. En dat gaat zo. Dus is het laatste liedje, dus het dak mag er nog af. Ook al is de avond net begonnen. in a lonely bed I get the feeling that the house is dead And in the streets the lights are red Every door in town is open wide The lights are on in every room inside But everybody left their shoes outside oh, They're going to live in Australia. You said I was driving you mad. I didn't think that it was quite that bad. I get the feeling now that I've been had. My life torn asunder A sneak thief when I stole my thunder Now everybody's moved down under Oh, wide world Oh, wide world Every man, woman and child Yeah, the whole wide world The whole wide world Every man, woman and child they're going to live in Australia Gonna sing a song by the billabong, yeah Seven billion sunbaked postcards Zo, dat was eventjes het eh, begin van eh, deze Alternative FM van vandaag. En dat eh, gaat natuurlijk over uh, Rob wordt. Ja, die mooie. Ja. Uh, Alweer de eerste. Maar goed, jij zat net een verhaal te vertellen. Daar komen we straks in tweede uur op. Ehm, dat is, in tweede uur hebben we dan nog een aantal bands. En één van de bands is Rune Rup. En eh, die hadden een echt op een gegeven moment, eh, daar, zat iets in. En jij bent in het buitenland geweest en daar zat jij ook op een gegeven moment. Eh, dat... Ja, dat, dat komt niet <laughs> meer uit je hoofd. dat, dat, dat aap en koelkast. Ja, dat zit er gewoon in. Maar dat zit iets dus je aan te kijken alsof eh, Ja, als je natuurlijk in Duitsland komt en je zegt, jongens, ik ben vrijdag op een feestje geweest en je gelooft het niet, maar op het podium zat een blonde aap in een koelkast. <laughs> als je dat uit het niks vertelt en je bent niet bij deze daar geweest, dan ja. denken ze echt van, joh, wat heb die allemaal niet gebruikt? Ja, dat, zal, dat gerust in ieder geval. Eh, eerste act van vanavond was Maarten en je hebt al in het interview eh, met mij kunnen horen hoe dat min of meer in zijn werk is gegaan. 99 had hij met City to City, The Road Ahead, een heel grote eh, hit, nummer 1 hit wel te verstaan. En dan staat zo'n man daar op het, eh, ja, op het podium in de kleine zaal van het patronaat. We misten met noden P.P. Fischer. Maar ik vond trouwens dat deze jongen het uh, verschrikkelijk goed deed. Hij deed het wel goed, maar je mist toch dat deel P.P. Fischer. Toch net even dat... Dat, dat gewoon dat deel P.P. Fischer. Ja, ja, ik, ik ben toch een Fischer-fan, dus eh, het, is, eh, het is jammer. Maar goed, eh, we gaan gewoon, we moeten het er gewoon mee doen. En we gaan verder met de tweede act en die wordt ook weer geïntroduceerd. Het is al een stuk drukker, wat de gezelligheid. hey, jullie waren ook op Haarlemse Helden. Heel laat speelden zij daar. En daar waren jullie ook gewoon. Kijk, de trouwste fans hiervoor aan. Het maakt ook niet uit hoe laat ze spelen. Als ze twee uur s'nachts spelen, dan komen jullie ook nog kijken volgens mij. Wat goed. Um, Mocht je daar boven staan, we gaan weer beginnen mensen daar bij de bar. Kom eh, gezellig naar beneden, want de tweede band gaat hier voor u rocken. En ik zei het al, een overdonderend optreden op het Haarlemse Heldenfestival. Hier als afsluiter in de kleine zaal afgelopen 23 september. Eh, de heren waren onlangs ook even langs bij 3FM. Ze hebben daar de demozone gewonnen. En hebben daarom geloof vijf uur ochtends staan rocken daar in die studio's. En ze dachten, ja, Rob Akta wordt geinig tof gaan wij aan meedoen. En uh, zie hier, eh, ze staan er. Eh, gemiddelde leeftijd van 17, 18 jaar oud. Deze heren rokken uw sokken naar beneden, kan ik u vertellen. De tweede band van vanavond doet niet. ladies and gentlemen, boys and girls. Step right up, step right up. Conclusion. You won't believe your eyes. Behind this curtain, you witness something never see, heard, or dreamed before. The most amazing show you have ever seen. people, you know the truth. Blues is born with a lot of cruel. It all began long ago. Where all men, hope was gone. At that moment of blues. been alone. They got tired of waiting around, waiting around with their heads to the ground. The radio is spreading the sound. and roll. You gotta have to wait because the newsman's home. So listen up, people. You like some rock and roll. You gotta have to wait because the blues man. You gotta understand. You gotta play it with your hands. Yeah, come. So listen up, people. I'll tell you one more. You're gonna have to wait because the man's song. So listen up, people. You want some rock and roll? You gotta have to wait because the blues man's home. Yeah. And he's gonna knock on your door. And he's gonna walk inside. And he's gonna grab that guitar. made a blues for you. We zijn Good Meat. Twee heren zitten naast mij en het, eh, de band heet Good Meat. Ehm, Donald, als ik zeg Jim Morrison. Ja, ik ken hem wel, maar, eh, eh, ja, het is een soort inspiratiebron voor mij, voor de zang. Maar als je naar de band luistert, dan zitten toch wel andere stromingen ook in ja, nou, Donald zei het al, eh, er zit een andere stroming in. Wat maakt het verschil tussen datgene eh, wat ik net zeg, hè, Jim Morrison als, eh, als begin, en jullie? Ja, we worden sowieso veel vergeleken met de Doors, omdat zijn stem erop lijkt. Maar als je dus goed luistert, hoor je ook ehm, ja, veel meer wat blues erin terug. En je hoort ja, de, vooral gitaars, en heel andere gitaarriffs. En eigenlijk de drums, het is allemaal wat moderner. Het is wel wat minder ja, oud eigenlijk. Hoe zij speelde was gewoon heel anders. En gewoon de orgel en de gitaar van de Doors klinkt toch wel echt heel anders als je dat hoort. En de opbouw van de nummers en zo. Dus allemaal goed luisteren, dan eh, kom je wel achter. Oké, nou ik ga daar ook wel de moeite voor doen. Ehm, dan de songteksten zelf. Ben jij eh, ook poëtisch aangelegd? Eh, nou, van de laatste twee nummers heb ik de teksten geschreven. Maar ik, de, onze gitarist schrijft ook teksten, dus we doen het een beetje samen ook. Dus we zitten, gaan dan eh, samen zitten en dan proberen we gewoon een leuk onderwerp te bedenken en dan gaan we daarover schrijven. Levert dat ook nog heel leuke gesprekken op als jij eh, samen met, eh, met de gitarist bezig bent om, om zoiets in elkaar te knutsen? Nou, we hebben sowieso altijd wel leuke gesprekken. Het is, ja, het is echt leuk om te doen. Maar ja, we zijn er ook meestal best wel snel uit, dus ja, het is een soort meer van gewoon ja, een ding die we zijn. Ja, het, is, het, is inderdaad een leeft leuk gesprek om, ja. ja. Eh, Nick, vanavond eh, had ik hem laten vertellen dat jij je drumstokken vergeten was? Ja, kijk, allemaal shit lag op allemaal verschillende plekken. Dus iedereen moest dat maar meenemen voor me. Maar het komt dan wel eens voor dat iemand iets vergeet. En dat is dus gebeurd. Maar ja, er zijn genoeg drummers hier in het gebouw. Gelukkig, dus het is opgelost. Oké, eh, even over de band, Good Meat. Hoe is die ontstaan? we zaten bij elkaar op school. En eh, we deden hetzelfde vak muziek. En eh, toen zijn we bij elkaar gekomen. <laughs> ja. Simpel als zo eh, beschreven is. Ja, het is eigenlijk gewoon een heel standaard verhaaltje inderdaad, wat je net hoorde. Gewoon school, gingen spelen, kom aan bij elkaar, we gingen een band beginnen, zag ik. Niet heel veel speciaals of zo, jammer genoeg. En nou hoorde ik net ook op het podium, 3FM heeft ook al interesse getoond, daar zijn die al geweest. Of, een demo. Ja, nou, we hadden daar inderdaad, in de studio zaten we daar bij eh, Turbulent heet het. Op heel vroege donderdagmorgen, maar het was wel eh, ja, was leuk. En goede publiciteit zeker. Dat merk je ook wel aan eh, je Facebook en je website en zo, die een beetje... Nou, hoe is dat eigenlijk gegaan, dat jullie daar bij, Bert van Leent daar terecht zijn gekomen? Nou, je kon je je kon je demo opsturen. Het was een soort demo-wedstrijd. En die hebben toen gewonnen. Dus toen mochten we langskomen. Zei die toen ook al hetzelfde als wat ik zei? Eh, ja, ja dat, eh, dat horen we wel vaker, ja, dat eh, zei hij ook. En ja, hij, hij zag ook het nieuwe erin en hij vond het heel vet en we mochten terugkomen wanneer we wilden. Dus dat is heel leuk. Want dat is natuurlijk ook, hè, dat je terug mag komen en nou, je, je, je, schrijf, je, het ook al, er zit inderdaad ook heel veel verschillen tussen, tussen zeg maar die legendarische band en jullie hoor. Ja, <laughs> ja, nee, ja, het is... Het is anders. Ja, het is toch wel anders. Het is wel iets, we proberen het ook anders, maar wel met invloed natuurlijk daarvan. Maar probeer iets nieuws te maken, want de mensen gaan niet weer opnieuw naar de door zitten luisteren of zo. Dat eh, zit niemand op te wachten. Ehm, als uh, Donald zegt het, hè, er, zit, er zit niemand eh, meer zeg maar op de doors te wachten. Maar toch denk ik eerlijk gezegd, zeg maar de, de, de, weg die jullie ingeslagen zijn. Ja, ik neem aan dat daar wel, wel wat publiek voor, voor te vinden is. Merken jullie nou, dat zelf ook al? Ja, blijkbaar wel. Maar toen we hiermee begonnen, zeker nu we laatst hebben ons EP opgenomen. En we hebben nu het resultaat een beetje aan het luisteren thuis. En toen dachten we wel van, ja, wij vinden het heel vet. Maar er zit wel best wel veel dingetjes in wat ik me kan voorstellen dat het niet zo toegankelijk is voor de meeste mensen. Maar we merken na zijn optreden dat toch wel heel veel mensen leuk vinden. Ook gewoon jongere mensen, oude mensen. Dus dat is wel een goed punt. En het eh, publiek hier vanavond eh, was toch wel redelijk enthousiast. Ja, zeker. Dat was wel eh, gelukkig maar. <laughs> even over de EP, Donald. Eh, die komt over een paar weken, komt die hier, eh, wordt hier ten doop gehouden. ja, in eh, maart, dat is nog wel een paar maanden. een paar maanden? Ja, ja, ja, dat duurt nog wel een tijdje. We zijn ook nog druk bezig met de artwork en moeten nog wat afmixen en zo. Dus dat is allemaal in drukke gang, zeg maar. Ga ik met jou het, het afsluiten. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Facebook, sowieso eerst even checken. Maar we hebben ook een website, goodmeet.nl. meatnl en daar staat binnenkort, die is nog een beetje aan de construction, maar staat al genoeg om te kunnen zien waar we optreden en zo. Wat zeg je? Maar vooral Facebook checken, daar zie je al onze gigs en zo. Eh. Je hebt het spots, we checken snel. Dus we... Oké, dankjewel. Oké, we zijn alweer bij het laatste nummer gekomen. Het volgende nummer is Load Em Up Twice. you feel. Trying to steal your soul cause you had your day. Come on, baby, roll the dice, it's up to you, babe. You better do it fast or load him up twice. Do it, shoot me, right now, yeah. Woman, yeah. don't you? Woman, yeah, please don't you? Don't get you gonna get you. Don't get you gonna get you gonna get you gonna get you gonna get you gonna get you gonna get you right now, yeah. Gonna get you right now. Yeah, come on. 145 burning at your face Trying to steal your soul cause you had your day Come on baby roll the dice, it's up to you man. You better do it fast or only mom try Do it Yes you man because it wasn't good dat was hem. good niet. Ehm, ja, velen hebben het al een beetje begrepen. Het is eh, toch duidelijk een beetje de stem van, eh, van iemand eh, die een beetje op Jim Morrison lijkt. Maar ja, de songs zitten anders in elkaar. nou moet ik toch eerlijkheidshalve zeggen dat er ook nog in dit land echte Jim Morrison fans zijn. Echte diehard fans. Die zijn dus naar dat... ja, naar die begraafplaats waar Jim ligt die uh, gaan daarop liggen en die worden gewoon door de politie eraf eh, gehaald. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Mm. <laughs> dat gaan een beetje heel ver. Ja, maar goed, het is, het is toch echt eh, het geval dat, dat het toch gebeurd is. Als je, als je een poëet bent, hè, en, dan moet je gewoon daar geweest zijn. Eh, Good Meat was dit. Ehm, de tweede act van eh, deze avond. En dan gaan we gewoon verder. Ik zei al vorige week, toen hebben we al een nummer van ze gedraaid. Spotswood, die waren ook weer eh, terug van weg geweest. vorig jaar hebben ze meegedaan en toen was het niet echt een succes geweest. Maar wellicht hadden ze dit jaar beter geluk. het gaat hard hier hoor. Er wordt keihard gewerkt. Elke band krijgt 20 minuten. En de derde band staat alweer klaar. Ehm, zo heeft Haarlem ook een eh, eigen Dave Grohl. Eh, de zanger die hier eh, schuin achter mij staat doet namelijk conservatorium drums. En vanavond komt hij gezellig een potje zingen en gitaar spelen. Overigens zitten er vier van deze leden op het conservatorium maar liefst. Ik zou zeggen maak uw borst maar nat. Ehm, met inspiratie, de inspiratie halen, halen zij vooral uit de Foo Fighters, Coldplay, The Feeling en Jeff Buckley. En precies een jaar geleden was hun eerste optreden hier in het en ze zijn helemaal terug hier op de eerste voorronde van de Rob Acta Awards 2011-2012. Een heel erg robuust applaus, dames en heren, voor de derde band, Spots bridge we walk on, it was never meant to last. And underneath us, all the old force letting go. If only we had some more time to let it grow, Some more time to let it go. Cause we're down on all the streetlights, so I shine. watch the present as it changes into past. A final moment seems to have arrived at last. The king and queen with their heads deep in the sand. With every step we take, we're closer to the end. Getting closer to the end. sweet like your eyes And it's over now It'll never be the same Cause we're tired we gaan even praten met Stijn van Spotswood. Vorig jaar eh, in de tweede voorronde ging het eventjes niet helemaal eh, zoals het moest zijn. Het was een van jullie gitaristen die had eh, problemen met zijn gitaar. Ja, ja, dat was iets met een stemapparaat dat het niet goed werkte. En op een gegeven moment was hij vals en het ging niet zo lekker. En wij natuurlijk probeerden door te spelen, maar het, werkte werkt ook gewoon op je mentaal werkt ook gewoon op je zenuwen. En dan, dan speel je ook gewoon niet zo lekker als je zou willen. Ja. Dus dat ging niet heel erg goed. Ja, dat was, dat was vorig jaar. Eh, maar als ik vanavond, vanavond uh, kijk, staat er toch wel even een dag en een nacht eh, verschil met, met vorig jaar. Ja, daar zijn we ook enorm trots op. Dat we gewoon in, in de optredens die we gehad hebben dit jaar, dat echt gewoon met elke optreden substantieel een enorm stuk beter zijn geworden. En het, speelt, speelde gewoon heel, heel erg lekker en het staat. Het voelt goed en het staat. Dat is het ding nu. Ligt het, eh, ligt het ook aan jullie dat jullie er zo ontzettend eh, hard eh, aan getrokken hebben om toch proberen het ja, zodanig te krijgen dat je ook belangstelling, ja, in de belangstelling speelt voor kleine zalen of wat dan ook? ja, het heeft, we hebben echt enorm veel gerepeteerd. En ook gewoon al individueel, als gewoon muzikant, hebben we enorm veel gewerkt om beter te worden. En ja, maar verder is het ook, vorig jaar waren we nog niet zo lang bij elkaar en dan, om dan meteen erop Akdauer te doen, is een vrij grote sprong. Dus we hebben daar ook hard voor gerepeteerd. Maar het was nog niet zeg maar, natuurlijk dat wij met z'n vijven een beentje waren. Ja. En dat is in dit jaar is dat wel zo geworden. We zijn naar elkaar toe gegroeid en veel tijd en met elkaar doorgebracht, veel gerepeteerd. En gewoon, dat het ook gewoon voelt als een vriendenclub en een echt peentje. Ja. Eh, want dat laatste, hè, en dat noemen ze met een mooi woord, chemie. Ja, nee, dat, ja, nee maar dat was er zeg maar, vanaf het begin. Het was er wel, maar het moest er nog even uitkomen. En nu is dat er gewoon helemaal. Ja, hebben jullie ook uh, mensen daaromheen die eh, jullie daar ook een stukje bij helpen? Ja, we hebben een aantal mensen die ons echt wel goed coachen en zo. Ja. Mijn vader die zit een beetje in de muziek en die die komt af en toe even bij de petitie zitten. Dan zegt hij van, ja, zou je dit nou wel doen? Zou je wel... Ik vind dat hier koortjes in moeten, weet je wel. En ook een paar bevriende muzikanten doen dat wel eens. En verder, de broer van de bassist, weet je wel. Dan repeteren we bij hem thuis en dan zit hij erbij van, ja... Ja, oké, vind ik wel cool, maar kun je niet beter wat meer ruimte voor elkaar laten en dat soort het is echt heel veel gecoacht en dat vinden we enorm leuk. Ja. En, en dat, ja, dat is eh, een van de, collega's eh, van, van Good Meat die hier eh, even voorbij, uh, <laughs> voorbij komt. Want dat vind ik ook opvallend als ik zo kijk. Er, is, bestaat toch wel een assortiment van, ja, ons kent ons. Ja, nee, absoluut. De drummer die zat bij echt het grootste deel van Good Meat op school. Dus we hebben ze, en ze hebben ook vaak aan dingen meegedaan waar wij ook aan meededen. En dat is dus ook, we komen elkaar super vaak tegen en het is ook gewoon een vriendengroep. Eh, eh, jullie, eh, jullie drummer, Sam, heeft ook twee petten. op. Ja, absoluut. Maar die ene pet is een beetje aan het afvallen, geloof ik. Ja, dan hebben we het over de display pet. Inderdaad. Nee, dat is... Uh, ja, dat, ik weet niet. die gasten zijn gaan studeren en zo. En het, ging, dat, dat, groeit een beetje... Het gaat niet zo heel... Het groeit een beetje uit elkaar, geloof ik. En ook, misschien ook omdat hij wat meer tijd met ons doorbrengt, zeg maar. Maar dat is gewoon, hij is nu gewoon 100% voor ons bezig. Ja, merk je dat ook? Dat, eh, dat eh, als, als iedereen zeg maar 100% voor Spotswood geeft? Ja, dat merk je enorm. Ook gewoon ja, kleine dingetjes. Gewoon alles doen om te kunnen repeteren en te kunnen spelen. En ook altijd willen spelen en willen repeteren. Even over jullie muziek. Eh, het is eh, omschreven als rock, maar dan geel. Ja. Maar waar, waar, komt dat dan vandaan? Nee, helemaal nergens eigenlijk. Dat is gewoon... die, die beschrijvingen zijn dus altijd zo ontzettend saai en bijna klinisch. Dus we hadden zoiets van, ja... We, wisten, we weten eigenlijk zelf niet eens wat we nou precies zijn. Dus waarom, waarom proberen dat uit te vinden als je ook gewoon een grap kunt maken? dat we, zijn, jullie, we zijn rock, maar dan in het geel. Ja, nou ja, goed. Oké, eh, duidelijk. Eh, MP3 materiaal, demo materiaal. Ik geloof dat jullie dat ook al hebben. Ja, we hebben zeker een aantal demo's. Die zijn bij mij thuis opgenomen en daar hebben we heel lang aan gewerkt. En dat, we zijn best wel trots op het resultaat. En we, zijn, we gaan gewoon door. En dat is allemaal te beluisteren op Facebook moet je even Spotswood opzoeken. Met dubbel T en een E op het eind. En dan eh, moet het goed komen. Dan komt het absoluut goed. Dankjewel Stijn. We zijn nu helaas weer aangekomen bij het laatste liedje. Gelukkig is hij heel erg lang. Dit liedje heet Screaming at a Wall. life I always dreamt like screaming at oh, If not let go of it all Make it go away yeah, By leaving it die. Like screaming Got to live and learn. Got to live and learn. Got to live and. Got to live and. Got to. het eh, optreden van Spotwood duidelijk wel uit de verf, eh, eerlijk gezegd. Ja, en het was ook wel, eh, wel beter ten opzichte van vorig jaar. En dat zeiden de mannen ook. ze hebben ook wat, wat meer een ontwikkeling doorgemaakt ten opzichte van het afgelopen jaar. Toen stond een van de bandleden toch wat onbeholpen. Toen de gitaar er op een gegeven moment mee stopte. Ja, dat kan gebeuren. En dan moet je wel wat jij hebt het gezien, geloof ik, toen, vorig jaar. Had je er nog foto's van eigenlijk, Marcus? Dat weet, weet ik eigenlijk niet meer. Zo, dat wordt ook voor mij een geheugengraaf. Ik zou het ook zo niet geloof eh, ik, ik, moet even kijken bij welke voorronde ze ook alweer zaten. Maar volgens mij was dat eh, voorronde nummer 4 zelfs. Eh, nee, voorronde nummer 3 zie ik hier staan. Toen hebben ze, toen hebben ze er... nee, zelfs Zelfs nog de eerste voorronde of de tweede voorronde. Nee, tweede voorronde zie ik van vorig jaar. Toen hebben ze daar gestaan. Eh, met de latere winnaars, de Red 17. Die uiteindelijk eh, zeg maar alles eh, gewonnen hebben van de hele Rob daar wordt. Maar Spotswood stond toen in de tweede voorronde als laatste act. En daar ging het dus op een gegeven moment een beetje mis met die jongens. Ik zei het al, de, de, de vaste presentator en Marcus is het met mij eens. Ja, Peter die was er niet. Nee, een beetje jam. Ja, eh, voor de echte peperfans hebben we dan toch nog eh, iets opgeduikeld uit eh, de historie van de Rob Hakdaalwoord. Het jaar 2009, 2010, toen, toen deed hij ook nog zijn zegje op het podium van de kleine zaal van eh, het eh, patronaat. En het leuke was, toen hadden we een, beetje een noisy bandje daar staan. En die band die heette, nou hij gaat het zelf bij, bij de mensen thuis eh, introduceren. Het, het woord is aan de presentator van de Rob Akda woord. Peter Fischer, ook een verleden hier bij CFM gehad in het spraakmakende programma Tetter C. Nou luister zelf maar. Jawel, goedenavond eh, lieve mensen, vriendjes en vriendinnetjes bij de tweede voorronde van de Rob Acta Award, 15e jaargang. En kom allemaal eens een beetje naar voren, want de eerste band staat te popelen om voor jullie te beginnen. En we hebben niet zomaar de eerste band als eh, eerste, de beste band als eerste. Wel nee, want in begin oktober stonden ze al in de finale van de winst op popprijs in de Melkweg in Amsterdam. En onlangs werden ze winnaar van de Amsterdam Popprijs. Jawel! Een paar quotes over deze band. 3 voor 12 zei hier over een gekke huis. De overweldigende energie van de frontman. De enorme dosis herrie. De show. De waanzin. En eh, iemand die heet Menno Timmermans. Die is A&R manager van Sony en Warner. Deze waanzin horen is half niet zo geweldig als deze waanzin horen en zien. En Evert van der Waar zei heel kort, kut Harry. Ehm, met de nieuwe EP Recalcitant Gedagblad gaan zij de wereld op zijn kop zetten. Ik moet zeggen, Recalcitant Dagblad. ik krijg mijn pet niet uit, sorry ze. Ik heb genoeg geluld. Fijne vrienden, enorm applaus voor Klopje Popje! torture En je m'en condition pas Appelé aan proeven en ik heb jouw concession Shit on, hesitant, on, een shady don't go less on Hakken, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, zo En ze mogen volgen, en je pussy die wil zorgen En we raken dus, en wat dan je, en zo is het ook Ik praat ervan, dus je gewoon en nu, toch zo, toch zo Oh.